Drie uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie in Hongkong wil de straten gaan schoonvegen. Na het massale protest van gisteren hebben veel betogers de nacht op straat doorgebracht... vlakbij overheidsgebouwen. De autoriteiten lieten dat toe, maar op een persconferentie heeft de politie nu gezegd dat het klaar moet zijn. Het protest in Hongkong richt zich tegen een wet die het mogelijk maakt om verdachten uit te leveren aan China... Activisten zijn bang dat China daarmee zijn greep op de voormalige Britse kolonie vergroot. Hongkong is sinds 1997 een autonoom deel van China. In reactie op het protest heeft de regering de omstreden wet uitgesteld, maar niet geschrapt. In Duitsland is een man opgepakt voor de moord op de politicus Walter Lübke. Het DNA van de verdachte komt overeen met sporen die zijn gevonden, zegt de politie. De man is een bekende van justitie. Volgens een Duitse krant had de man banden met rechtsextremisten, maar de politie wil dat niet bevestigen. Lupke was voorstander van een soepel vreemdelingenbeleid. De CDU-politicus werd begin deze maand doodgevonden bij zijn huis. Hij was in zijn hoofd geschoten. Eerder werd ook al een verdachte opgepakt, maar die werd weer vrijgelaten. In Florida hebben meer dan 600 duikers een stuk oceaanbodem schoongemaakt. Daarmee vestigden ze een wereldrecord. De duikers kwamen met kilo's afval naar boven. Het vorige record was in 2015 gevestigd in Egypte. Daar maakten 614 duikers een deel van de Rode Zee schoon. In Florida ging het om 633 duikers. Sifan Hassan heeft bij de Diamond League-wedstrijden in Marokko indruk gemaakt... met een Nederlands record op de 1500 meter. Ze eindigde als tweede achter de Ethiopische wereldrecordhoudster Dibaba. Daphne Schippers had op de 100 meter minder succes. Ze eindigde als vijfde, in 11 seconden en 32 honderdste. Vorige week was Schippers bij de FBK Games in Hengelo nog de snelste op de 100 meter. Ze liep die toen in 11.06. Het weer. Vannacht is het droog, minimaal rond 13 graden. Daarna een vrij zonnige dag. Het wordt 22 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal. Ik kan er niet omheen. Hij is mijn type.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 www.zfmzandvoort.nl One more time We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. One more time, this got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free.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 Inhale this moment with me. There's no right and there's no wrong, so I'll take the risk. You won't back me down on these open streets. It's just my face to lose world's begin to bleed. Hard to go, but I don't know how Yeah, I don't but I will never fall you, babe.